Aan het begin van de middag stelden VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders allerlei vragen aan CDA-fractieleider Verhagen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ze denken nu in eigen kring na over de antwoorden die ze kregen. Opstelten noemde het heel goed en normaal dat dat gebeurt. Hij zei dat het hem zou verbazen als hij vandaag nog naar het Binnenhof terug moet. De Surinaamse president Bouterse is weer aan het werk gegaan. Vorige week meldde hij zich ziek en droeg hij zijn taken over aan de vicepresident. Er gingen geruchten dat hij was getroffen door een hersenbloeding, maar die sprak Bouterse vandaag tegen. Hij zei dat hij knokkelkoorts had en dat hij daarnaast oververmoeid was. Het Openbaar Ministerie vindt dat er nader onderzoek moet komen naar het eigen vuurincident in 2008 in Afghanistan, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. De ouders van de slachtoffers beschuldigen de voertuigcommandant ervan dat hij een verkeerde locatie heeft doorgegeven. De bataljonscommandant zou zonder te checken toestemming hebben gegeven om te vuren. Het gerechtshof in Arnhem bepaalt over zes weken of het onderzoek er komt. Het onderzoek in en rond het huis in Geleen, waar drie babylijkjes zijn gevonden, gaat nog een tijd door. Rechercheurs en andere specialisten zoeken met speciale apparatuur naar eventueel verborgen holle ruimtes. Ze willen zeker weten dat er niet nog meer lijkjes in of rond het huis in Geleen liggen. De vrouw die in het huis woonde zit vast. Zij wordt verdacht van moord of doodslag. De huizenverkoop in Amerika is in juli onverwacht gestegen. Analisten hadden nog rekening gehouden met een verdere daling. Maar volgens de Amerikaanse makelaars lag de verkoop 5,2% hoger dan in juni. Vergeleken met vorig jaar werden er nog altijd ruim 19% minder huizen verkocht. Het weer, eerst nog wat buien, maar vanuit het noorden klaart het op. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar in het noordoosten valt nog een enkele bui.